Carolijn met het NOS Journaal. Op de digitale EU-top over de coronacrisis is er geen oplossing gekomen voor het conflict met Polen en Hongarije. Die twee landen blokkeren de meerjarenbegroting en het coronanoodfonds van de Europese Unie met een veto. Brussel eist dat landen de rechtsstaat respecteren. Als ze dat niet doen, krijgen ze mogelijk minder subsidies. Duitsland, dat voorzitter is van de EU, zegt dat er nu gezocht wordt naar een oplossing. Na de discussie over de begroting spraken de Europese leiders verder over de coronacrisis. In Oberhausen, net over de grens in Duitsland, zijn vier gewonden gevallen bij een steekincident. Een van de gewonden zou in levensgevaar zijn. De Duitse politie denkt dat het om een familieruzie gaat. De dader is opgepakt, hij raakte ook gewond. Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Het obesitascentrum van het Elisabeth II Stedenziekenhuis ziekenhuis in Tilburg ziet de aantallen bijna verdubbelen. Op de IC's liggen veel coronapatiënten met een te hoog BMI. Artsen zonder Grenzen roept wereldwijd alle overheden op om patenten door farmaceuten niet toe te staan tijdens de coronapandemie. Zonder patenten kunnen zoveel mogelijk farmaceuten goed werkende medicatie en vaccins namaken, stelt de hulporganisatie. Het is volgens het Rode Kruis tijd voor overheden om de belangen van mensen boven die van winst te stellen. Nertsenfokkerijen fokkerijen kunnen mogelijk al voor het nieuwe fokseizoen in maart dicht, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Ze hoopt dat de Eerste en Tweede Kamer snel instemmen met de benodigde wetswijziging. Schouten wil de sector eerder opheffen dan gepland, omdat corona van nertsen kan overslaan op mensen. Besmette bedrijven zijn al geruimd en er geldt een vervoersverbod. Het weer vannacht minder buien en het koelt af naar zo'n 4 graden. Overdag af en toe zon en in het noorden nog kans op een bui. Het wordt dan zo'n 9 graden.